artiesten van toen zijn bijna vergeten. Maar er zijn nog mensen die hen een warm hart toedragen. Zo ook Mike Winkelman in zijn programma Vergeten Artiesten. Waar artiesten zoals Lou Bendy, Willy Derby en Louis Davids en vele andere artiesten uit het verleden de eer krijgen die ze verdienen. Kortom, luister naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman lust voor het oor. Hele goede dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u alweer luistert. Bedankt voor alle reacties die ik gehad heb op de vorige programma's. We gaan een uur terug in de tijd. En wel met Met een kras en een tik. Een programma die ik met een muziekvriend van mij had, die helaas al overleden is, Hans Plas. Gaat u genieten van zijn collectie. De artiesten en de titels worden in de uitzending opgenoemd. Met een kras en een tik, hier in Vergeten Artiesten. Ook weer een lust voor het oor. Veel luisterplezier! had met little Jill over the garden wall. Many a maiden's had a little thrill over the garden wall. On a moonlight night when the moon shines bright, or there isn't any moon at all. They all cling together like the ivy did over the garden wall. cat's lost a lot of fur over the garden wall. On a moonlight night when the moon shines bright, or there isn't any moon at all, there's many an answer to the maiden's prayer over the garden wall. Wonderful things are hanging on the line over the garden wall. Things that a young man never could design over the garden wall. Lace all white, there the girls all right, with mothers as expensive as them all. But fathers are those with the patches on over the garden wall. house very bright and gay over the garden wall, where they have cocktails and a cabaret over the garden wall. On a Christmas night they were all half tight. The master said, I greet you all. But where did they tell him to put his Christmas pud? Over the garden wall. zou ik het zeggen, een beetje ondeugend liedje van Jack Hilton. Ja, Jack die zingt hier over een muur waar iedereen en van alles over klautert tot katten toe, omdat ze denken wat leuks aan de andere kant van de muur te vinden. Ja, ja. En dan het wasgoed dat er wappert, hè. Jack zingt, eh, er zijn dingen bij die aan de waslijn wapperen die jonge mannen nooit ontworpen kunnen hebben. En wat het herenwasgoed betreft, nou, dat herken je aan de flappen. Weet u het nog, als u oud genoeg bent, hoe een onderbroek van heer er vroeger uitzag, die flap? Nou ja, u heeft het in ieder geval weer geraden. We zijn met het derde programma bezig. En dat heet 78 toeren met een kras en een tik. Programma van Hans Plas en Mike Winkelman. En ja, zo horen platen ook echt te klinken. Met een kras en een tik. Daarvoor hoorde u even nog een hele mooie tango. Maria Magdalena. Ja, tango's horen er ook bij. Kom, we gaan meteen verder. De volgende plaat leg ik nu op de draaitafel. várta ezt az esti rendezvú. Bonasera, signorina, bonasera, az ajkam, halkam most egy titkot fülibe súr. Tudjuk, Ferde tornyáról lett híres s aki nápolyt látja szíve lázban ég. Veronában minden lány egy Mona Lisa, Ám ha másra a szívét sose bízza, a világ csak minket bámul, signorina. Buonasera, signorina, legyen enyém. Buonasera, signorina, legyen enyém. Buonasera, signorina, buonasera. Ugye várta ezt az esti rendezvút? Buonasera, signorina, buonasera. Az ajkam, halkam most egy titkot fülibe besúg. Tudjuk, Ferde tornyáról lett híres Píza. S aki Nápolyt látja, szíve lázban ég. Veronában minden lány egy monár. A világ csak minket bámul, signorina. Bonasera, signorina, legyen enyém. Mona ám ha másra az idét sose bízza, a világ csak minket bámul, signorina, Bonasera, signorina, legyen enyém, Bonasera, signorina, legyen enyém. Hú, szera, signorina, szeretem én. En als u nu denkt, dat ken ik, maar dan van Dean Martin, dan moet ik u het inderdaad gelijk geven, maar dit is een hele bijzondere plaat. Het is een eerste in Hongarije gemaakt, geperst. En het is gezongen in hun taal. En het heet Wel Buona Serra, Signorina. En er staat nog een tangé bij met een streepje erop. En het is van Breitner Janosch e Alira Vokalek Jutis. On the good chip, lollipop, it's a sweet trip to a candy shop where bonbons play on the sun. Lollipop is an eye trip in Dit is nu On the Good Ship Lollipop, gezongen door niemand minder dan de stem van Betty Boop. En u weet misschien dat Betty Boop een tekenfilmfiguur is, die in die tijd nogal wat, ja, hoe zal ik het zeggen, moeilijkheden veroorzaakte, gezien ze kort van stof was en diep van inzicht. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zij heeft eh, heel wat songs van Betty Boop, dus gezongen op de tekenfilm en de stem eraan geleend. En dit is dus May Questel, de Betty Boop Girl. En het is op een plaat, on the Good Lollipop, een deca F5565. Ja, ja, ja. Ik mag niet meer te veel ja zeggen, want zo beginnen alle presenters van een programma en die roepen dan ja, ja, ja. Dus nee, nee, nee, we gaan gewoon door. dwarsdoorsnede van de muziek van opa en oma, vader en moeder. Goedendag, mijn naam is Mike Winkelman en ik presenteer het programma Vergeten Artiesten. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij Radio Ridderkerk. Maar is ook te luisteren via mijn website www.vergetenartiesten.nl. U gaat luisteren naar muziek van weleer. Muziek met een kras en een tik, zoals muziek bedoeld is. Dus geen computers en geen bijgewerkte liedjes, zoals het tegenwoordig gaat. Gaat u luisteren naar Muziek van Waleer. Dit is een programma van Hans Plas en Mike Winkelman. Dat is nou zo leuk als je een laadje of een kastje opentrekt en er een stapeltje 78 toeren grammofoonplaten uitvist. Dan hoor je bijvoorbeeld als laatste Janet MacDonald en je vraagt je af hoe het mogelijk is dat het op zijn oude ruiser eh, mogelijk is dat ze zulke hoge tonen nog haalt. En daarvoor heb ik dan gedraaid Even kijken. Van Duke Ellington. Rockaway River. En natuurlijk het overbekende Beale Street Blues van Duke Ellington. Zo is het een programma met grote contrasten. En dat komt gewoon omdat ik af en toe eens wat uit een laadje trek. En die plaat op de draaitafel zet. Nou, wat ga ik nu weer doen? Dat hoort u dan. broke it in little pieces. Now how do you do? So you lie awake to in the blues all night. Goody, goody, so you think that love's a barrel of dynamite. You had it coming to you, and you don't like it, do you? Goody, goody for her, goody, goody for me. like you do, ya Goody, goody for her. Goody, goody for me. trouble. Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux, bien unis. Nous sommes seuls, ici-bas, on ne s'en aperçoit pas, on se rapproche un peu plus, et voilà. Tant que tu m'aimes bien, je n'ai besoin de rien auprès de ta maman. Tu n'as pas tout le monde, c'est ainsi qu'aura cœur. On cueille comme une fleur sous les toits de Paris, le bonheur. Un jour sans façon, un joli garçon, comme on chante mes chansons. Lui qui simplement quelques compliments. La grisade boniment. Nini, je te jure, ça se fait plus la vertu. Je t'adore, sois à moi, dis veux-tu. Sous les le Paris, dans ma chambre, ma nini, on s'aimera, c'est si bon d'être unis. C'est quand on a faim, quand fleurit le printemps, faut s'aimer sans perdre un seul instant. à cœur, on cueille comme une fleur sous les toiles Paris, le bonheur. Sous les toits de Paris, gezongen door Albert Préchamp. En het wordt begeleid door de Louis Roos Band onder leiding van Theo McCaben. Het klinkt dus erg Duits, ja inderdaad. Het is op een uh, internationale ultravo grammofoonplaat A719 opgenomen. Maar het wordt wel in het Frans gezongen, zoals u gehoord hebt. En nu komt er een nieuwe artiest opdraven. De allerbekendste uit die tijd, Maurice Chevalier. It's criminal how women worry a man who lets them disturb all his slumber. I never would, no never could follow the plan that there is more safety in numbers. All I want is just one girl, but I have to have one girl. I could use many more, even three or four, but one is enough. All I want is just one moon, though there is only one moon. That is plenty for me, just as long as he is doing his stuff. All I want is just one word, that little word, yes. From a certain sweet someone, I'm eager to press to my heart all I want is just one kiss, but I have to have one kiss. Yes, all I want is one, all I want is one for a start. want is just one hug, but I've got to have one hug. And I'm happy to state I'm a candidate for one wild caress. All I want is just one oh, ah, thrill, but I have to have one oh, ah, thrill. And I need the right mate to cooperate. In this happiness, do I have to let my heart keep flaming with heat? I have to use my lips for only to eat or to speak. All I want is just one girl, but I've got to have one girl. Yes, all I want is one. All I want is one for a star. my boots and saddle. Let me see that general store. Let me ride that range once more. Give me my boots and saddle me ramble along the prairie. Ooh, ooh, steers on old barracks with my buddies slim and takes. Give me my boots and saddle. Got a hankering to be with a banjo on my knee, strumming a pretty western tune. There's a girl in Cherokee and she's waiting there for me, waiting beneath the Texas moon. So take me back to my boots and saddle. Ooh. greet each blazing morn on the ranch where I was born. Give me my boots and saddle. min sittra Och jag på en följd på klittra Och jag drillar på ett dragspel Det var i takter, och presentation Vi spelar trio och på en bio nere i Tirolen Olalalaidi, så nu vet ni det Och Jotta visar i små och fliser på modersmålen och vi gör succé Till oss har ljudfilmen kommit ännu Så vi sätter fart varje kväll klockan sju Och spelar trio och på en bio nere i Tyrolen Så nu vet ni det Saddle van de Bankhuis Boys eh, op Odeon. En daarna een vlot melodietje van Xavier Gugat. En eh, <clears throat> ja, oh dat mag ik niet meer zeggen, maar ja, ik moet nu aankondigen. Duo Ja kwam toen. Ja, Duo Ja. Ze heette niet Duo Nee, maar ze heette Duo Ja. En ze hadden prachtige muziek in die tijd. Ik heb er dus net een gedraaid van Duo Ja. Dus ik moet toch weer Ja zeggen. Maar goed, dat was ook op Odeon. fart var ganska stor Vi bara for och for och slukade pampas gröna mil Det var en viss mystik och mandolinmusik När vi kom in i stan i bil Till Buenos Aires, Buenos Aires Kom vi fram en kväll i vackra maj I Buenos Aires, bu bu bu Det kom en tjur som han blev ganska skraj stor. bredvid honom gick en väldigt stilig gratignol. Det var en torredor, den flottaste kavalleron som i staden bor. people. cielo la cida e l'onda prospera gaan er weer een punt achter draaien. Achter dit programma een kras en een tik op 78 toeren. Een programma van Mike Winkelman en Hans Plas. Als u wil reageren, doe dat dan. Als u speciale platen wil horen en een verzoekje wil indienen. <laughs> ik heb zoveel platen, ik weet echt niet waar alles ligt. Ik heb echt alles op elkaar gestapeld. En daarom trek ik af en toe eens een laadje open of ik doe een kastje open en ik denk, hé, hey, daar staat een stapeltje, ik pak er wat uit. En ja hoor, dan maak ik een programma. Dus ik kan helaas geen verzoekjes draaien. Al zou ik dat graag willen, want dan had ik ze moeten catalogiseren en daar heb ik geen tijd voor. Ik heb liever dat u luistert, maar wel commentaar geeft. En ik hoop dat al die eh, luisteraars in vele landen buiten Nederland ook met plezier luisteren naar dit programma. If you have something to say to me or to Mike Winkelman, please use your internet communication. En eh, tegen de Indische luisteraars zou ik willen zeggen, Rindu Abadi is er ook nog. Kalomadanger, muziek dari dulu, Konjong Asli. Ja, silakan dengar dan di internet dengan Mike Winkelman dan Hans Plas. Saya Indo, Mike Winkelman Belanda, tetapi tidak apa-apa. Wij draaien graag voor u, waar u ook bent, aber kein Wunschkonzert. dat kan ik niet machen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi. Bye bye. man flüstern und liebkosen und vom Fenster des Palazzo fallen dunkelrote Rosen. O oh, Signora, Signorina, zärtlich klingt die Cavatina und die schönste